Zes uur. Dit is Maud met het nva Journaal. Soorten eieren uit de schappen naar aanleiding van het fipronil-schandaal. De supermarkt doet dat op basis van nadere informatie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Wat de NVA heeft gecommuniceerd is nog onduidelijk. Eerder vandaag maakten twee supermarktketens in Duitsland bekend voorlopig geen Nederlandse eieren te verkopen, waaronder Penny. Lidl en Aldi halen in Duitsland alleen eieren met verdachte codes uit de schappen. Bij het Luxor Theater in Rotterdam-Zuid zijn stoffelijke resten van een baby gevonden. Hoe lang het kindje er al lag is niet duidelijk. De resten lagen in een plastic zak in de bosjes. Een buurtbewoner zegt dat zij de zak eergisteren al zag liggen. Er vlogen allemaal vliegen omheen, vertelt ze. De politie doet onderzoek. UNESCO wil de historische binnenstad van het Syrische Aleppo herstellen. De culturele organisatie van de Verenigde Naties is van plan alles weer op te bouwen zoals het was. Rebellen namen Aleppo vijf jaar geleden in. Een groot deel werd verwoest, waaronder ook de historische oude binnenstad. Die staat sinds 1986 op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De organisatie heeft voor de herbouw veel vakmensen nodig... en overweegt daarom een school op te richten waar ze bouwvakkers kunnen opleiden. De overgang van Neymar naar Paris Saint-Germain gaat nog niet door. De cheque van 222 miljoen euro waarmee Neymar zijn contract bij Barcelona wil afkopen is geweigerd door de Spaanse profliga. Vergelijkbaar met de Nederlandse eredivisie. De profliga zegt dat de herkomst van het geld niet is te achterhalen. Het weer op steeds meer plaatsen droog en wat zon.